Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. De vader van koningin Maxima, Jorge Zorregieta, is overleden. Hij was 89. Zorregieta was al jaren ernstig ziek. Afgelopen weekend ging koningin Maxima naar Argentinië om haar vader te bezoeken. Zorregieta was staatssecretaris van Landbouw tijdens het bewind van dictator Videla... tussen 1976 en 1981... Toen bekend werd dat Willem-Alexander en Maxima een relatie kregen... werd een onderzoek ingesteld naar zijn verleden werd geconcludeerd dat hij persoonlijk niet betrokken was bij misdaden van de junta, maar er vrijwel zeker wel van wist. Sorregeta was uiteindelijk niet bij de bruiloft van zijn dochter, maar verscheen wel bij privé-aangelegenheden van de Oranjes. Premier Rutte heeft namens het kabinet zijn medeleven overgebracht aan het koninklijk paar. Sorgeeta wordt in besloten kring begraven. Noord-Korea dreigt opnieuw met een aanval op de Verenigde Staten. Het is een reactie op de dreigende taal van president Trump. Die zei dat als het regime in Pyongyang zijn land blijft bedreigen... Noord-Korea met vuur en woede te maken krijgt die de wereld niet eerder heeft gezien. Noord-Korea zegt dat het klaarstaat om het Amerikaanse eiland Guam in de Stille Oceaan aan te vallen. De Belastingdienst heeft in 2014 ten onrechte de kinderopvangtoeslag van 232 gezinnen stopgezet. De Belastingdienst stopte de toeslagen omdat er mogelijk misbruik van werd gemaakt. Maar volgens de nationale ombudsman van Zutphen liepen daardoor onschuldige gezinnen geld mis en werden kinderen van de opvang gehaald. De ombudsman wil dat die ouders excuses krijgen en een financiële tegemoetkoming. Het UMC Utrecht heeft als eerste Nederlandse ziekenhuis een patiënt geholpen aan een nieuw type hartklep van dierlijk materiaal. De hartklep gaat potentieel een leven lang mee, net als mechanische hartkleppen. Die hebben onder meer als nadeel dat er bloedverdunners moeten worden gebruikt. Het weer vanuit het zuidwesten trekken langzaam buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt vandaag zo'n 21 graden. Dit was het NOS ZFM, verkeersupdate.